Michel Koenen met het NOS-journaal. Door nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... dreigen honderden asielkinderen in Nederland zonder hun ouders op te moeten groeien. Dat schrijft NRC op basis van IND-stukken die de krant heeft ingezien. Door het nieuwe beleid gelden alleenstaande minderjarige vreemdelingen... niet langer als alleenstaand... wanneer ze na hun aankomst hierdoor een ander familielid zijn opgevangen. Daardoor vervalt hun recht op hereniging met ouders, broers en zussen. De hoop is zo dat minderjarige kinderen niet meer vooruitgestuurd worden door hun ouders... om zo makkelijker asiel te kunnen krijgen. De huizenprijzen hebben vorige maand een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Volgens het CBS en het kadaster is het de hoogste stijging sinds 2000. De makelaarsvereniging NVM meldde in juli al dat kopers gemiddeld tegenwoordig ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaande woning. Vooral vrijstaande woningen zijn duur. De belangrijkste verzetstrijder van Afghanistan, Ahmad Massoud, hoopt op vredesonderhandelingen met de Taliban. Hij verblijft in de Panjshir-vallei, het laatste grote verzetsbolwerk tegen de extremistische beweging. Ook waarschuwt Massoud de Taliban dat zijn troepen klaarstaan om te vechten als dat nodig is. En homo-belangenorganisatie COC roept Feyenoord op om de brandstichting van een sportschool in Rotterdam publiekelijk te veroordelen. Onbekenden hebben brand gesticht bij de pas opgerichte Feyenoord-fanclub van LHBTI'ers. Het gebouw is beklad met anti-LHBTI-leuzen en met een doodsbedreiging aan de eigenaar. de man is ook voorzitter van Feyenoord Homo Vereniging De Roze Kameraden. Hij doet vandaag aangifte bij de politie. Het weer nog, lokaal nog wat regen. Verder droog vannacht.